een Klomp met het NOS-journaal. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in Nederland vluchtelingen moet opvangen. Daarvoor is een stevige nationale aanpak nodig. Dat zei hij op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De opvang van 500 vluchtelingen kan een dorp van 1000 inwoners helemaal veranderen of ontwrichten. Daarom moeten vluchtelingen zoveel mogelijk worden verspreid, zei Van der Laan. Premier Rasmussen van Denemarken acht het waarschijnlijk dat er grenscontroles komen langs de grensovergangen met Duitsland. Rasmussen reageert op het besluit van Zweden om vanaf maandag de grens tussen Denemarken en Zweden te controleren. Als dat ertoe leidt dat vluchtelingen in Denemarken blijven steken, vindt Rasmussen grenscontrole ook noodzakelijk. De Israëlische politie is nog steeds op zoek naar een man die een aanslag heeft gepleegd bij een café in Tel Aviv. Daarbij zijn twee doden gevallen en een aantal gewonden. De vader van de schutter herkende zijn zoon op de beelden. De dader is een Israëlische Arabier. Wat zijn motief is, is niet duidelijk. In totaal zijn deze jaarwisseling 276 mensen overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Dat is een stuk minder dan vorig jaar, toen waren het er 100 meer. Het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling daalt al een paar jaar. Er was ook minder geweld tegen agenten. De Turkse president Erdogan heeft Hitler-Duitsland gebruikt als voorbeeld van een land waar de president effectief optrad als regeringsleider. Een Turkse functionaris zei later dat Erdogans opmerking uit zijn context is gehaald. Erdogan zei op een persconferentie dat hij de Turkse grondwet zo wil veranderen dat de president de belangrijkste politieke leider wordt. Darter Raymond van Barneveld heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WK. Hij won van de Engelsman Michael Smith met 5-4. Eerder plaatste de Nederlander Jelle Klaassen zich al voor de halve finales. Het weer vannacht een graad of drie. Het gaat in het zuiden regenen. Die regen trekt morgen naar het noordoosten. Daar is s'avonds ook kans op natte sneeuw.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 have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame. You said I was good, so I poured it down, so I poured it down. And now I don't understand it.